van der Linde met het NOS-journaal. Noord-Korea zegt een nieuwe hypersonische raket te hebben getest. Volgens de dictatuur had de raket 12 keer de snelheid van het geluid... en werd een doel op 1500 kilometer afstand geraakt. Zuid-Korea bevestigt dat er een test is geweest. Afstanden en verdere details over de rakettest zijn niet te verifiëren. Het afgelopen jaar waren er meerdere raketproeven in Noord-Korea. Vaak is het een reactie op een handeling van de vijanden van het land, Zuid-Korea en de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hebben elf gevangenen vrijgelaten uit Guantanamo Bay, meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het zijn Jemenieten die zijn overgedragen aan Oman. Ze zaten minstens 20 jaar vast zonder proces of aanklacht. Guantanamo Bay is gevestigd op een Amerikaanse marinebasis in Cuba. Het werd in 2002 gebouwd na de aanslagen van 11 september. Op het hoogtepunt zaten er honderden mensen vast. Nu zijn er nog 15 gevangenen in Guantanamo Bay. Dat is het laagste aantal ooit. De brandweer is op verschillende plekken in het land druk geweest... met het weghalen van omgewaaide bomen door storm Floriane... die gisteren over het land trok. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. In Blerik in Venlo werd een vrouw geraakt door een afgewaaide tak. En in het Groningse Nieuwolda waaide een boom op een rijdende bestelbus. Vier jaar na de bestorming van het Capitool in Washington... heeft het Amerikaanse congres Donald Trump officieel uitgeroepen... tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Het gebeurde door vertrekkend vicepresident Harris. Vier jaar geleden weigerde Trump toe te geven dat hij de verkiezingen had verloren van Joe Biden. Het weer, de wind gaat vannacht redelijk liggen.